Uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij meerdere plaatsen gedemonstreerd tegen het gasbeleid. In Appingedam werd de minister opgewacht bij een nieuw schademeldcentrum voor aardbevingen. En ook bij het provinciehuis is een demonstratie. Daar praat Kamp met Groningse burgemeesters over het gasbeleid. Motorclub Veterans moet zijn nieuwe pand in Breda alweer uit. De gemeente laat weten dat de huur volgende week wordt opgezegd. In het pand werd een ontmoetingscentrum voor veteranen ingericht waar wekelijks een bijeenkomst zou zijn. Volgens de politie hoort veterans in hetzelfde rijtje als de Hells Angels en Satudara. Volgens de motorclub worden leden ten onrechte weggezet als zware criminelen en worden er leugens verspreid. Voor het eerst is in Nederland een stroomstoring automatisch opgelost. In Rotterdam zaten gisteren 600 huizen en bedrijven 18 seconden zonder stroom in plaats van de gemiddelde 2 uur. Dat komt volgens netbeheerder Stedin doordat er geavanceerde computertechnologie is toegevoegd aan het elektriciteitsnetwerk. Daarmee worden storingen sneller opgespoord. Voorlopig hebben alleen twee delen van Rotterdam en een gedeelte van Barendrecht het zelfherstellende net. Vakcentrales FNV en CNV gaan gewoon door met stakingen. Ze zijn het oneens met vakbonden Unie die vandaag bekend maakte te stoppen met stakingen... omdat deze vorm van protest volgens de bond niets oplevert. Volgens de FNV is een vakbond die nooit staakt als een tijger zonder tanden... en is staken niet voor niets een grondrecht. Een man uit Zomeren heeft bekend dat hij vrijdag een groep meisjes heeft aangereden. De politie kwam de man op het spoor naar de vondst van een beschadigde auto. Bij de aanrijding in de Brabantse plaats raakten drie meisjes gewond. De man reed door na het ongeluk. Het weer. In een groot deel van het land gaat het harde regenen. Morgen trekt de regen weg. Het wordt dan een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een niet al te drukke avondspits voorlopig. Dit zijn de files van 3 kilometer en langer in de Randstad. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij de afrit Bunschoten 5 en voor Amersfoort-Noord nog eens 3... Op de A13 Den Haag naar Rotterdam tussen knoop het en Delft-Zuid 5 kilometer. De A15 Rotterdam-Europort bij Spijkenisse 4. A16 Rotterdam-Breda op de parallelbaan voor knooppunt Ridderkerk 3. De A20 Hoek van Holland-Gouda na een ongeluk bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer. De linkerrijstrook doet even niet mee. En op de rijbaan vanuit Gouda naar Rotterdam voor de afrit Rotterdam Centrum 3. A27 Utrecht-Breda bij Lexmond 3 en voor de brug bij Gorkum ook 3 kilometer. Ten slotte de A28 Amersfoort-Zwolle bij Amersfoort-Vathorst 3 kilometer file.